7 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Uit de eerste prognoses blijkt dat in Duitsland de Groenen flink hebben gewonnen... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ze zouden op 22 van de stemmen uitkomen en zijn verdubbeld in grootte. Ze zijn daarmee de tweede Duitse partij in het Europees Parlement geworden... achter de combinatie CDU-CSU van Merkel. In Oostenrijk staat de EVP van kanselier Koerts op winst... En in Griekenland lijkt de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie... de meeste stemmen te hebben gehaald. In zeker negen landen is de opkomst veel hoger... dan bij de vorige Europese verkiezingen. Tijdens de landelijke stakingsdag van dinsdag... moet luchthaven Schiphol bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding. De rechter heeft bevolen dat er vier keer per uur een trein moet rijden... tussen Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Lelylaan, Schiphol en Hoofddorp. In de rest van het land ligt het openbaar vervoer dinsdag stil. De machinisten, conducteurs en buschauffeurs staken dan voor een beter pensioen. In Irak zijn drie Franse IS-strijders ter dood veroordeeld. De drie werden in februari in Syrië opgepakt door Koerdische strijders. Het is de eerste keer dat een Iraakse rechtbank de doodstraf oplegt aan Franse IS-strijders. Het drietal kan nog in hoger beroep. In Irak worden op dit moment grote aantallen IS-strijders... onder wie veel buitenlanders, berecht voor hun activiteiten voor het kalifaat. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over de snelle afhandeling van zaken... en de vele ter dood veroordelingen voor zowel mannen als vrouwen. Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Max Verstappen kwam als tweede de finish over... maar door een tijdstraf van vijf seconden haalde hij het podium niet en werd vierde. Vettel behaalde de tweede plek en Bottas eindigde als derde... In het klassement zakte Verstappen van de derde naar de vierde plek. De volgende Grand Prix is op 9 juni in Canada. Het weer, een regengebied, trekt vanavond van west naar oost over het land... en later in de avond en in de nacht wordt het weer droog. Morgen periode met zon en blijft het vrijwel overal droog.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 The Point of Arrival is een album over begin en einde, liefde en verdriet, wonderen en mogelijkheden. Dan is Impossible Until It's Not een prima opener. all the time. There's just no way lightning could be born. They measured the clouds and it just can't form, but it cracks the sky in every thunderstorm. It happens all the time. It's impossible, impossible, impossible until it's out against all advice And yes, I've fallen more than once or twice I'll follow anyway Golden moon pulls from our sleep And feels as close as our hands and feet The road's too hard and it's too damn steep We'll climb it anyway It's impossible Impossible Impossible till it's night. dit uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. De cover van de week mag uiteraard niet ontbreken. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Your Heart, zingt Reba McIntyre. Als ze daarmee het mijne bedoelt, dan kan ik wel zeggen dat ze met haar nieuwe album Stronger Than The Truth mijn hart gestolen heeft. Met de titelsong van Blue Kentucky Girl bleef Emmelou steken op een zesde positie. Wat dat betreft deed ze het met Beneath Still Waters een stukje beter, want daarmee stoten ze door naar de eerste positie. beneath Texas fiddle en een deel Tennessee banjo. Voeg een bas en een scheut gitaar toe en je hebt een heerlijke cocktail. De Urban Pioneers uit Texas vullen dit perfect in. enchiladas and cold micheladas. A Saturday morning for me. feeling fine as I can hungover Texans need Mexican breakfast after hard drinking Hungover Texans need Mexican breakfast. It's always done us alright. One broken bone and two bottles gone. The needles is calling tortilla all covered with meat. Cause got me feeling as right as rain. Cause hungover Texans need Mexican breakfast after hard drinking. I'm a hot senorita, but wet brain has robbed me of words. She's hot as that salsa and sweet as horchata, but I before you've left. And when you leave here and drink lots more beer, then you can come back. Frank Murphy is een zanger uit Alberta en hij waagt zich aan de Eddie Raven song I Got Mexico. Conclusie mijnerzijds, ik hoor toch liever het origineel. De cover van deze week. fighting bet you never thought I'd really go. I'd never get as far as Mexico. I've even learned to speak the language some. dochter van Kevin en Savannah Welsh. En maakt ook deel uit van de Trishas. Dat ze er zelf ook wat van kan bewijzen met Run. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. De in 2001 overleden Johnny Russell werd geboren in de staat Mississippi en verhuisde rond zijn elfde samen met zijn familie naar Californië. In zijn jonge jaren wist hij al dat hij muzikant wilde worden en hij werd in die jaren beïnvloed door zangers als Ernest Tubb, Roy Acuff en Lefty Fritzell. Als tiener wist hij zijn eerste platencontract te bemachtigen bij een klein radiolabel. Hij scoorde zijn grootste hit in 1974 met Rednecks, White Sox en Blue Ribbon Beer. There's Six Nog hetzelfde jaar overleed hij aan de complicaties van diabetes. Met She Loves in Love with the Rodeo Man and Act Naturally plaatsen we Johnny wederom in de schijnwerpers. She won't go home with you. time. He drinks at a dark corner table where he waits there until closing time.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 The movies are gonna make me a big star. Cause I can play the parts so very well. I hope you come to see me in the movies. But then I know that you're gonna plainly see. Yeah, the biggest fool that's ever hit the big time person. All I gotta do is act naturally. I'll bet you I'm gonna be a big star. I might win an Oscar, you can't never tell. The movies are gonna make me a big star. Cause I can play the parts so very well. I hope you come to see me in the movies. More than I know, but you're gonna plainly see the biggest fool that's ever hit the big time. all I gotta do is act naturally. Yeah, all I gotta do is act naturally. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden Darren Wright bewijst zijn voorliefde voor real country met I've Got Nowhere To Go But Crazy. Lekker aanstekelijk werkje. Well, I played every guitar in Texas hij danste met... Vul het zelf maar in. Down in Key West There's a little local bar I sing for my supper They put tips in my jar sick girl left on the beach. Mile marker zero, that's as south as I will go. Cold margaritas, sand between my toes. A little piece of heaven, it makes tropics. I lose. danced on the beach. Music on Duval, the soft sandy beach. In the conch republic, it's a life of ease. Oh, oh, oh, oh. la la la. down the beach Getipt voor de top. Pressure Makes Diamonds 1 and 2 is het nieuwe album van de ZEO Danny Vera. Met het van dit album afkomstige Rollercoaster staat Danny momenteel in de top 40. En daar zou Bruce Springsteen met Hello Sunshine wat mij betreft ook in thuis horen.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 Vandaag ben ik de eerste om tot ziens te zeggen. Lonnie Spijker zet vervolgens mijn woorden om in een song. Tot volgende week. Dag. I can feel that something's changing in your heart That distant look stares me in the eye.